Het aantal sterfgevallen is wel iets gestegen. Het zijn er 164, gisteren 148. In België stabiliseert het aantal patiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen... de afgelopen dagen tussen de 500 en de 600 per dag. De autoriteiten noemen dat goed nieuws. Al tekenen ze erbij aan dat het aantal wel hoog blijft. De afgelopen etmaal werden in België 140 nieuwe sterfgevallen gemeld. Het kan zijn dat het aantal overlijdens nog een tijdje blijft stijgen... ook al werken de maatregelen wel. Veel van de mensen die overlijden waren al besmet... voordat de maatregelen van kracht waren. In Utrecht is vannacht een hartmassageapparaat gestolen uit een ambulance. Volgens de politie zijn de daders feestende studenten... die het apparaat hadden meegenomen... terwijl het ambulancepersoneel in een woning bezig was met een patiënt. Toen de verpleegkundigen terugkwamen bij de ambulance... zagen ze dat de achterklep open stond en het hartmassageapparaat weg was. Ze zochten ernaar in de buurt, maar dat leverde niets op. Toen ze na de zoektocht terugkwamen, was het apparaat weer teruggezet bij de ambulance. Wie het apparaat had meegenomen is niet duidelijk... maar de politie zegt dat diegene zich goed achter de oren moet krabben. Een lachgascourier is in het westelijk havengebied van Amsterdam beroofd door drie mannen uit België. Volgens de politie hadden ze vannacht met hem afgesproken om lachgas te kopen.